Kees Groot met het NOS-journaal. In Beldrop liep een partycentrum onder. Het dak van een bedrijf in Deurne bezweek onder de last van het water. Ook uit Asten, Venraai en Arsen komen berichten over straten waar centimeters water staat. Vooral in Limburg kunnen de buien nog een tijdje aanhouden. Bij een schietpartij op een universiteit in Los Angeles zijn twee doden gevallen. De politie maakte enige tijd jacht op een schutter totdat bleek dat hij een van de doden was. Vermoedelijk heeft hij eerst iemand doodgeschoten en daarna zichzelf. Naar de precieze toedracht van de schietpartij in Los Angeles wordt nog onderzoek gedaan. De Nederlander die de Belgische staat had aangeklaagd om een betere behandeling te eisen in zijn Belgische cel, heeft zijn zaak gewonnen. Hij moet drie maaltijden per dag krijgen en toegang tot een arts. Zo niet, dan moet de Belgische staat een dwangsom betalen die kan oplopen tot 1500 euro per dag. De Nederlander zit vast in de gevangenis in Vorst en is de dupe van de al weken durende staking onder cipiers. Hij komt zijn cel bijna niet meer uit, kan nauwelijks douchen en ook maaltijden schieten erbij in. Overleg tussen de Belgische minister van Justitie en de bonden zit muurvast. In een bestelbusje in een woonwijk in Eindhoven zijn honderden liters zoutzuur gevonden. De bijtende stof zat in tientallen vaatjes. De politie kreeg vanochtend een melding dat op een parkeerplaats in het noorden van de stad al enige tijd een busje stond. Agenten controleerden de inhoud en stuiten op zeker 40 volle vaatjes. Zoutzuur wordt gebruikt bij de productie van synthetische drugs als ecstasy. De vaatjes zijn afgevoerd naar een veilige plaats. Het weer, vooral in het zuidoosten, zware buien met onweer en wateroverlast.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 En dat is natuurlijk Art Garfunkel. Maar wat wil het euvel dat wij dus even moeten wisselen van eh, programma enzovoort enzovoort. Dus mijn computertje is nog maar net opgestart. Nou hoop ik dat ik Art Garfunkel paraat heb voor u. En anders moet ik maar eventjes beginnen met een, met een ander nummer. Nou, ik begin maar even met Beyoncé als u het goed vindt. I built, well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight, they didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. luistert naar Tussen App en Vloed. Tot 12 uur vannacht. Easy listening muziek. Nou was het, in eh, eerste nummer van Beyoncé natuurlijk niet helemaal easy. Maar in ieder geval toch wel een, eh, een vrij rustig nummer eh, om mee te beginnen. We gaan, wat ik u beloofd heb, Art Garfunkel draaien. En een prachtig nummer vind ik altijd All I Know. Eh, zijn grote eh, vriend Paul Simon... is natuurlijk Art Carfunkel ook eh, fantastisch in het zingen. En ja, hij, hij, treedt nog steeds overal op. Ik heb hem een paar maanden geleden gezien in de Philharmonie in Haarlem. Een oudere man al, zonder die mooie krullen door, die is hij kwijt. Uh, kaalkoppie, een beetje haar aan de zijkant nog. Een beetje gebogen lopen en een beetje moeilijk lopen het podium op. Maar eh, eh, een man van dik in de 70 met nog zo'n stem... is werkelijk ongelooflijk om naar te luisteren, luisteraars. We gaan eventjes naar de Bee Gees. ook altijd garant voor heerlijke muziek. En dan heb ik het natuurlijk over How Deep Is Your Love. touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer en Barry Gibb. Waar alleen Barry Gibb nog van over is helaas. Met eh, het prachtige How Deep Is Your Love. Both Sides Now eh, wordt door eh, Joni Mitchell op een hele speciale manier gebracht.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 Maar toen Paul McCartney nog met eh, Linda was eh, getrouwd... dat wil zeggen toen Linda nog leefde... en dat is alweer een hele tijd geleden dat Linda is overleden... hij had natuurlijk met haar de groep Wings... en daar werd dit nummer ook altijd live gezongen. En dan heb ik het natuurlijk over het schitterende nummer My Love. Eh, opgedragen aan zijn Linda. My Love. Eh, ooit vertolkt natuurlijk met de groep Wings. Het volgende nummer is eh, een van de, de, liedjes die ik het mooiste vind... wat ooit is uitgebracht. En het geldt, ja, het ook voor God Only Knows van de Beast Boys. Het geldt ook voor Dust in the Wind van Kansas. Maar dit vind ik ook prachtig. Eva Cassidy met Songbirds Als de techniek mij niet in de steek zou laten, tenminste, luisteraars.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 en allemaal slechts stofjes in de wind. Ja, een bekende gezegde, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Ja, ja. Je zou er bijna forever blue van worden. samen met de Little River Band. never lose your memory. was de eh, Little River Band. Het is eh, twaalf minuten over half elf luisteraars. Nog eh, ruim 19 minuten ongeveer te gaan tot de klok van 11 uur. Maar ik ben tot twaalf uur bij u, bij middernacht, met heerlijke muziek.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 Ibiza geweest met het vliegtuig, luisteraars. En dan eh, bevind je je zo'n 12 kilometer boven het aardoppervlak. En als je dan uit het raampje kijkt, je hebt geluk en het is eh, helder. Dan kun je de aarde zien. En het is wel heel eh, imposant hoor, zo van 12 kilometer hoogte. Hoe indrukwekkend moet dat zijn als je in zo'n space shuttle zit? Maar dan moet er wel omstandigheden zijn dat, dat je dan veilig bent... en dat je dan ook weer veilig naar de aarde terug kan keren. Want eh, ik moet toch niet aan denken dat je dan eh, voor eeuwig in de ruimte blijft. Alone. Ja, stort mijn wereld in. Dat zong hij eigenlijk, Cliff Richard. Een uh, gouden ouwe. Waiting for a girl like you. Foreigner. jij. Ja, goede zanger hoor, die zanger van Foreigner. En, eh, ik weet eigenlijk niet of, eh, of, die groep nog bestaat of, of dat ze nog wel eens optreden. Ik heb er eigenlijk geen idee van. Gaat het eens uitzoeken op internet. Op mijn gemakkie hoor, niet nu. Eh, want alles wat ik vanavond voor u doe, luisteraars, dat doe ik speciaal voor u. Er wordt kracht bijgezet door Ryan Adams, ondanks ook in Nederland heb ik begrepen. Allemaal gillende meisjes in het stadion waar hij optrad. 12 uur vannacht. We gaan er zo even uit voor het, eh, voor het nieuws. luisteraars. Met Brian eh, Adams sluiten we uur 1 van De Sijp en af. Maar straks nog een vol uur met heerlijke muziek. Dus blijf luisteren naar ZFM Zandvoort.